Onder meer in Caïro en Alexandrië waren veel mensen op de been. In tegenstelling tot afgelopen vrijdag zijn er geen berichten over geweld. Het leger hield de groepen demonstranten gescheiden. Zo waren duizenden tegenstanders van de moslimbroederschap in Cairo bijeen op het Tahrirplein, terwijl aanhangers zich hadden verzameld bij de universiteit... en bij het hoofdkwartier van de Republikeinse Garde. Tegen middernacht liep het Tagierplein snel leeg. In de noordelijke Nigeriaanse deelstaat Yobe zijn alle middelbare scholen dicht. Aanleiding is het bloedbad van afgelopen zaterdag. Toen werden 22 leerlingen van een kostschool vermoord door islamitische rebellen. De gouverneur van Yobe heeft de aanslag scherp veroordeeld. De autoriteiten vermoeden dat de extremisten van Boko Haram erachter zitten. De terreurgroep verjoel vorige maand ook al twee scholen in de regio aan. Sinds 2010 heeft de terreurgroep tientallen scholen aangevallen. De gouverneur heeft besloten dat de middelbare scholen pas in september weer open mogen als het nieuwe schooljaar begint. De komende tijd moeten de scholen beter beveiligd worden. In Twente is een automobilist om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen vol springpaarden. Het gebeurde op de N36 bij Westerhaar. Mogelijk was de auto op de verkeerde weghelft beland. De vrachtwagen vervoerde paarden van de bekende springruiter Hendrik Jan Schuttert uit Ommen. De chauffeur van de vrachtwagen en de paarden zijn ongedeerd. Het weer blijft vannacht eh, helder. Overdag opnieuw zonnige dag. Maxima van 21 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Dit was het NOS Show. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd.